met het NOS-journaal. Piet Buttigieg trekt zich terug als presidentskandidaat voor de Democraten. Hij maakt dat de komende uren bekend, zeggen bronnen uit zijn campagneteam. De Amerikaanse oud-burgemeester van 38 was de verrassende winnaar... in de eerste staat waar voorverkiezingen waren. In de daaropvolgende staten deed hij het minder goed. morgen is het Super Tuesday met voorverkiezingen in negen Amerikaanse staten. Turkije heeft gisteren boven de Syrische provincie Idlib... twee Syrische gevechtsvliegtuigen neergehaald. Ook is een Syrisch militair vliegveld in de buurt van Aleppo gebombardeerd. De afgelopen dagen zijn de gevechten in de provincie opgeleid. Gebeurde na een bombardement waarbij ruim 30 Turkse militairen omkwamen. In Idlib zijn duizenden Turkse militairen... die de opmars van het Syrische leger moeten stoppen... Syrië probeert de provincie op rebellen te heroveren. Maar Turkije wil dat voorkomen omdat het land bang is dat er dan meer vluchtelingen naar Turkije komen. Een vliegtuig van TUI is gisteravond op de luchthaven van Bonaire door het asfalt gezakt. Dat gebeurde toen het toestel vanaf de gate werd weggetrokken naar de start- en landingsbaan. Alle ruim 300 passagiers bleven ongedeerd. Na een paar uur kon het vliegtuig worden vlot getrokken. Het toestel is eerst naar Curaçao gevlogen om daar de bemanning verplicht rust te geven. Vannacht vliegt het toestel alsnog door naar Amsterdam. En het openingsweekend van de MotoGP in Qatar is afgelast in verband met het coronavirus. Aan de race komend weekend doen veel Italiaanse teams mee. Qatar heeft vanwege de uitbraak van het virus besloten dat iedereen die vanuit Italië komt... of die daar in de afgelopen twee weken is geweest... voor minimaal 14 dagen in quarantaine moet verblijven. Het weer nog. Vannacht zijn de opklaringen. blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of twee. En later vannacht neemt de bewolking weer toe... en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Overdag grijs en regenachtig bij maximaal 8 graden.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 doesn't matter if the same road hits naturally. for you. It's alright, but don't you see? When you're near, I get weak in my knees. dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire, lanciremo dorime. I'm no good for you.